Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Nederland heeft de eerste gouden plak binnen op de Olympische Spelen. Het vlaggenschip van de Nederlandse roeivloot, de mannen dubbel 4, kwam na een spannende wedstrijd als eerste over de finish. Uitenboogaard liet in het begin zijn roeispaan los, waardoor de Nederlandse ploeg moest terugkomen van een achterstand. En dat lukte dus. Het is ook nog eens de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar. Nederland doet het sowieso goed bij de roeifinales. De eerste drie wedstrijden leverden ook meteen drie medailles op. één bronzen en twee zilveren. Techreuzen Apple, Microsoft en het moederbedrijf van Google hebben het afgelopen kwartaal de winst en omzet flink zien stijgen. Samen kwamen ze tot een winst van bijna 45 miljard euro. En onder meer daardoor zijn de bedrijven gezamenlijk nu ruim 5 biljoen euro waard. Dat is meer dan een verdubbeling sinds het begin van de coronapandemie, 16 maanden geleden. Apple zag de omzet enorm stijgen, vooral vanwege de goede verkoop van iPhones. Het moederbedrijf van Google deed het goed op advertentiegebied en Microsoft verdiende veel aan cloud de Amerikaanse president Biden overweegt om een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. Ook zei de president dat hij hoopt dat iedereen het advies opvolgt van het Amerikaanse RIVM over het gebruik van mondkapjes. In sommige delen van de VS moeten mensen die volledig zijn gevaccineerd in binnenruimtes weer een mondkapje dragen. Medeoprichter en oud-drummer Joey Jordanson van de Amerikaanse metalband Slipknot is overleden, melden Amerikaanse media. Een familielid zegt dat hij vredig in zijn slaap is overleden. Slipknot brak in 1999 internationaal door met een titelloos album. In 2013 verliet Jordanson de band vanwege een neurologische aandoening die hem het spelen tijdelijk onmogelijk maakte. Twee jaar later keerde hij bij een andere band terug als drummer.